van 7 uur. Dit is maar hit, maar van een zeebel is nog geen sprake, dat zegt de Nederlandse bank. Volgens de toezichthouder financieren kopers van huizen in de grote steden steeds meer met eigen geld. De DNB denkt niet dat de ontwikkeling in de steden een voorbode is voor de rest van het land. Daar zullen geen tekorten ontstaan omdat mensen er juist wegtrekken. De afgelopen twee jaar zijn tientallen asielzoekers een verblijfsvergunning kwijtgeraakt... omdat ze naar een land van herkomst zijn gereisd. Dat heeft staatssecretaris Dijkhoff geantwoord op Kamervragen. Aanleiding was een bericht van de Telegraaf over vluchtelingen uit Eritrea... die teruggingen voor familiebezoek of vakantie. De afgelopen twee jaar zijn de vergunningen van zo'n 100 vluchtelingen onderzocht. Volgens Dijkhoff zaten daar geen Eritreërs bij. Werknemers maken zich minder zorgen over hun baan. Uit een onderzoek van onder meer het CBS blijkt dat 1 op de 4 onzeker is over zijn toekomst. Op het hoogtepunt van de crisis in 2013 was het nog 1 op de 3. De meeste onrust is in de financiële sector. Daar maakt een derde zich zorgen of hij binnenkort nog wel werk heeft. Het vertrouwen is het grootst in de horeca en het onderwijs. En ook in de bouw zijn er veel minder zorgen. De christelijke gouverneur van de Indonesische hoofdstad Jakarta is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Gouverneur Ahok was aangeklaagd voor godslastering, omdat hij de islam zou hebben beledigd. Hij zei vorig jaar in een toespraak dat de Koran moslims niet verbiedt om niet-moslims te stemmen. Ahok citeerde daarbij uit de Koran. Toen een video van zijn uitspraak op internet verscheen, gingen honderdduizenden woedende Indonesiërs de straat op. Het weer vandaag is het vrij zonnig met in de loop van de dag wat stapelwolken. Het wordt 10 tot 14 graden. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoevelaken 3 kilometer file. A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Rijswijk Centrum 6 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Dorp 9 kilometer.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 Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. De politie heeft 665 medewerkers in dienst die nog niet zijn gescreend... In 65 gevallen gaat het om agenten die met vertrouwelijke gegevens omgaan. De politie besloot vorig jaar om ruim 3000 medewerkers te controleren omdat zij een andere functie kregen.